Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer wordt er vandaag weer verder gedebatteerd over de gaswinning in Groningen. Premier Rutte ligt flink onder vuur. In 2012 ontstond er door de gaswinning een zware aardbeving in het Groningse Huizingen. Kamerleden willen weten waarom het kabinet daarna niet meteen de gaskraan verder dichtdraaide. Maar zo simpel zit het niet, zegt Rutte. Ik realiseer me dat het hele debat over mijn één gaat. En dat is, hadden we eerder en sneller. En hadden we daarmee de ellende na Huizingen. En die ellende is er. En Huizingen was een vreselijke aardbeving. Hadden we sneller terug kunnen gaan en daardoor sneller voor de Groningers iets kunnen betekenen. En de conclusie is, er is van alles gebeurd, maar het was onvoldoende. De oppositie is boos. In het jaar na de grote aardbeving werd er meer gas gewonnen dan ooit. Er komen volgend jaar 31 nieuwe scholen bij. Onderwijsminister Wiersma heeft de aanvragen van 25 basisscholen... en 6 middelbare scholen goedgekeurd. Ze mogen niet komend schooljaar, maar het jaar erop hun deuren openen. Een handjevol fans van Harry Styles konden na hun gemiste concert zondag... gisteren alsnog de Love on Tour beleven. Organisator Mojo zegt dat ze een aantal mensen blij hebben kunnen maken met een tweede kans. De fans konden vanwege de grote treinstoring zondagavond niet bij de arena komen. En een grote stalbrand in het Groningse plaatsje Beerta is nog altijd niet uit. Het vuur begon gistermiddag. Er stonden toen zo'n 300 varkens in de stal. Hoeveel er zijn omgekomen is niet duidelijk, maar een deel kon worden gered. Vooral door de hulp van de brandweer en voorbijgangers, vertelt de boerin. Ja, dat is geweldig. Ja, het, was, het was echt... Eh, ja, het was echt een, een, een grote brand en, eh, en een inzet van heel veel mensen, politie, uh, ja, nou, we zijn ook heel dankbaar voor alle hulp. Ze zegt dat ze vannacht nauwelijks heeft kunnen slapen... omdat de brand zo'n impact heeft gehad. De brandweer laat het vuur nu gecontroleerd uitbranden. Het weer dan nog. Vanmiddag wolken en zon. In het zuiden nog kans op een bui. Het is 15 eh, tot 19 graden aan zee... tot 24 graden in het binnenland. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Huizen. 5 kilometer met 20 minuten vertraging.